ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Londen heeft een man mensen op straat aangevallen met een zwaard. Daarvoor zou hij ook met een auto op een huis zijn ingereden. Volgens deze verslaggever van Sky News zijn er vijf mensen gewond geraakt. Five people have been treated here at the scene and have been taken to hospital with reports uh, of stabbings and we've seen those images uh, of a man in a yellow top uh, and carrying a horrendous looking knife, a huge knife. Onder de gewonden zijn twee agenten. De verdachte is opgepakt en de politie denkt niet dat hij een terroristisch motief had. De Europese Commissie neemt stappen tegen Facebook en Instagram om manipulatie van de Europese verkiezingen te voorkomen. Volgens de commissie voldoet Meta niet aan de eisen van een nieuwe digitale wet. Volgens hen is het voor bijvoorbeeld Russische verspreiders van nepnieuws heel makkelijk om dat via Insta en Facebook te delen. Ze zeggen dat het voor gebruikers nu ook heel moeilijk is om nepnieuws te melden. De Europese Commissie wil dat Meta binnen vijf dagen uitlegt hoe ze dit gaan verbeteren. De Britse koning Charles werkt vandaag voor het eerst weer in het openbaar sinds naar buiten kwam dat hij kanker heeft. Samen met zijn vrouw bezoekt hij een ziekenhuis en een kankercentrum. En daar gaan ze in gesprek met dokters en patiënten. Charles wordt nog steeds behandeld. En de 12 points tijdens het Eurovisie Songfestival worden namens Nederland dit jaar uitgedeeld door... Hallo guys, it's me, Nicky. Ja, make-up guru Nicky de Jager. Vanochtend werd bekendgemaakt dat zij het gaat doen in een promofilmpje van Afro Tros. Our 12 points go to... Wie was het? Ik weet het niet meer. Wie was het? Duze punten. Point. Point. Eh, Komt goed. Op 11 mei geef ik namens Nederland de punten. Our 12 points go to... Ja, beter. <laughs> ja, in 2021 presenteerde Nicky het Songfestival toen het bij ons in Rotterdam werd gehouden. En dit jaar worden de punten uitgedeeld vanaf het grootste plein van Leeuwarden. Dat is de geboorteplaats van Joost Klein. En vandaag heeft Joost trouwens zijn eerste generale repetitie in Malmö heb ik nog het weer voor je. Vanmiddag is het vooral droog en is er veel zon bij een graad of 22.